Slow burn! Slow burn! Yo, what is up, babe? Yo, what is up? Yo, what is up? We zijn gekomen op de feest en in de club. gaan we doen? We dus zijn gekomen om te slopen. We zijn gekomen om te slopen. slopen. We zijn gekomen om te slopen. slopen. Heel de tijd bij de kloten. What the fuck? Uh oh. Slopen. What the fuck? Waarom? We zijn gekomen, komen, kom, kom, om te harde sloopmuziek. We zijn gekomen om te slopen. Slopen! We zijn gekomen Het was een onwijs lekker potje slopen.